Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 80 mensen in Waddingsveen kunnen nog even niet naar huis. Na een lekkage door het noodweer van vannacht moesten ze de flat waar ze inwonen uit. Het water kwam te dicht bij de elektriciteitskabels en dus werd besloten de stroom eraf te halen. Je hoort de brandweer. 54 appartementen in totaal eh, stonden er 84 personen ingeschreven. Eh, die zijn allemaal nou ja, of naar familie of vrienden gegaan of die hebben de nacht in het... Eh, of die kunnen de nacht in het kampenierhotel Hotel doorbrengen. Ook op veel andere plekken waren er problemen. In onder meer Den Haag, Leiden en Kerkrade kwamen straten, huizen en kelders onder water te staan en moesten brandweer komen helpen. In Florida is een pick-up truck ingereden op het publiek van een Pride-optocht. Eén iemand is overleden, iemand anders raakte gewond. De burgemeester van de stad noemt het een terreuraanslag op de LHBTI-gemeenschap. What we saw it was a terrorist attack on the LGBT community. This is disgusting. We will not stand for this. Uh, this is not going to happen in my city or any city. Maar volgens de politie wordt nog onderzocht of het met opzet was of een ongeluk. De bestuurder van de pick-up truck is opgepakt. In Roosendaal in Brabant was het vannacht een puinhoop nadat een auto op een paar geparkeerde auto's knalde. Niemand raakte gewond, maar de auto's zijn flink beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden opgehaald. De bestuurder van de auto die de ravage veroorzaakte had flessen lachgas bij zich. Over een half uur begint het NK wielrennen voor de mannen in Wijster in Drenthe. Net als vorig jaar toen Mathieu van der Poel met afstand de beste was, zegt commentator Gio Liepens. En eerlijk gezegd, als je kijkt naar de startlijst van het kampioenschap van vandaag, lijkt het niet heel anders. Mathieu van der Poel is de huizenhoge favoriet en natuurlijk Tom Dumoulin doet mee. Maar eerlijk gezegd verwacht iedereen dat Mathieu van der Poel hier opnieuw die Nederlandse titel, die kampioenstrui gaat pakken. En of Van der Poel dat ook gaat doen, weten we rond 5 uur vanmiddag. Dan wordt de finish verwacht. Het weer, veel wolken, maar soms schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het kan maximaal 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer file.